Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Raoul Schram. Iedere vrijdag sturen we je met zoveel mogelijk beats het weekend in. Dit is de Slam Mix Marathon. En zometeen om 4 uur de mannen die eh, nooit afhaken tijdens de vrijdagmiddagbol. De mannen van Housequake. Ze komen hier live in de dj booth je weekend inluiden. Om 5 uur natuurlijk de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een gloednieuwe Slam Mix Marathon Chart staat voor je klaar. En dit is een uur lang in de mix. John Summit met de eerste track van Adam Ten en Rafael. Sweet Boy. Bring that beat. plans? Are you ready to party with me? No long thing, yeah, they will let you through. Cause you're way too lame and you get pursued. Don't waste your time on finding a boo. Are you ready to party with me? This party is another dimension. It's good for you to release the tension. The DJ's groove is a new obsession. Are you ready to party with me? verhouding naar de beats. Ik vind het een goede switch. John Summit, dit is de Slam Mix Marathon met de meeste beats je weekend in. 4 uur Housequake. En dit is een uur lang dus in de mix. John Summit. Don't want, just can't be without you, babe. My heart, it pounds for you and me. Don't want, just can't be without you. die mannen zijn hier. Zometeen hier in de studio Roog en Eric E. En eh, Bob stuurt ook een bericht. Godsamme, wat een heerlijk half uurtje. En nog een half uurtje te gaan. Ja, dit is... Uh, goede mix is dit, hè? John Summit in de Slam Mix Marathon. Gracias.